Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als de droogte aanhoudt, dreigt voor boeren een miljoenenschade. De verwachting is dat de oogsten over de hele linie tegenvallen... niet alleen in kilo's, maar ook in kwaliteit. Vele hectares akkerland zijn nu al opgegeven... want boeren kunnen vaak maar een deel van hun land beregenen. Volgens boerenorganisatie LTO zijn veel boeren s'nachts bezig... om sproeiinstallaties te verplaatsen... of om de waterpomp bij te vullen met diesel... Slechts 10% is verzekerd tegen extreme weersituaties omdat zo'n verzekering erg duur is. In de brute verkrachtingszaak in Rotterdam is een DNA-match gevonden. Sporen die werden gevonden na de verkrachting op straat van een Indonesische studenten... komen overeen met het DNA van de man van 18 die dinsdag is aangehouden. De overeenkomst is er al zo snel dankzij een spoedprocedure bij het Nederlands Forensisch Instituut. De verkrachting zaterdag leidde tot veel onrust. Het slachtoffer van 20 werd voor haar huis aangevallen, verkracht en zwaar toegetakeld met een fietsslot. De vrouw is geopereerd en aanspreekbaar. De dader zit vast. De Griekse politie vraagt familieleden van mensen die sinds de bosbranden van maandag vermist zijn DNA af te staan. Het moet de identificatie van de slachtoffers versnellen. Er zijn veel verkoolde lichamen gevonden waarvan geen overeenkomstig DNA beschikbaar is. Gisteren werden drie DNA-matches gevonden... waarmee het aantal doden van de bosbranden nu officieel op 86 staat. Er wordt nog een onbekend aantal mensen vermist. In de eerste helft van dit jaar is er meer vals geld onderschept... dan het half jaar daarvoor... Volgens de Nederlandse bank werden bijna 21.000 valse biljetten in beslag genomen. In driekwart van de gevallen ging het om briefjes van 50 euro. Het weer, zonnig en opnieuw erg warm. Lokaal kunnen zware buien met onweer ontstaan. Vanavond is het helder, waardoor de maansverduistering goed is te zien. Het blijft warm vannacht, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Morgen buien en minder warm.